Jelle Seubring met het NOS Journaal. Twee mannen zijn veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doodsteken van een Haagse man twee jaar geleden. Ze zouden de man hebben omgebracht omdat ze niet wilden dat hij ging samenwonen met de zus van een van de daders. Volgens de rechter neigt het motief naar eerwraak. Omdat niet duidelijk is wie van de twee heeft gestoken zijn beide mannen veroordeeld... en moeten ze allebei een schadevergoeding betalen van ruim 17.000 euro aan de ouders van het slachtoffer. Het COA heeft de omstandigheden bij de noodopvang in Assen verbeterd. De noodopvang zit in een grote evenementenhal die op veel punten niet geschikt bleek. Een GGD-arts stuurde vorig jaar nog een brandbrief over de situatie in de opvang. Er zijn nu maatregelen getroffen tegen het lawaai... voor beter eten en meer privacy, met name voor vrouwen en kinderen in de noodopvang. De locatie in Assen moet de opvang in Ter Apel ontlasten. China heeft de sancties tegen vijf Europarlementariërs opgeheven... Die werden in 2021 opgelegd omdat ze, ze zich hadden uitgesproken... over de manier waarop China minderheden, zoals de Oeigoeren, behandelt. Ook legde China sancties op aan een subcommissie voor mensenrechten. Na een onderhandeling tussen de voorzitter van het Europees Parlement... en de Chinese ambassadeur van de Europese Unie... worden de sancties nu geschrapt. Bergbeklimmers op de Mount Everest kunnen vanaf nu drones tegenkomen... Die moeten het werk van Sherpa's, die als gids meeklimmen en vaak veel spullen moeten dragen, makkelijker maken. De drones kunnen tot 20 kilo dragen. Wel moeten de klimmers en Sherpa's op het laatst nog veel zelf doen. De top van de Mount Everest ligt 2800 meter hoger dan de drones aankunnen. Het weer, het is nog warm, maar vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw een zomerse en ook zonnige dag... waarbij de temperatuur op kan lopen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.